Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De burgemeesters willen toch dat er een vuurwerkverbod komt. Ze schrijven in een brief aan het kabinet dat er minder vuurwerkslachtoffers zijn als er zo'n verbod is... waardoor de zorg niet onnodig extra wordt belast. Maar dat is niet het enige, zegt verslaggever Ron Vrezen. Daar zit natuurlijk bij die burgemeesters ook eigen belang achter. Ze hebben liever een landelijk verbod dan dat het kabinet zegt... Landelijk zien we eh, geen reden daarvoor, maar burgemeesters gaan er zelf over. En je weet, je maakt als burgemeester niet populair als je in je eigen gemeente zo'n verbod eh, afkondigt. De politie en de gemeenten zijn het eens met de oproep van de burgemeesters voor een vuurwerkverbod. Morgen weten we meer, dan beslist het demissionaire kabinet er definitief over. Coronapatiënten kunnen vanaf volgende week terecht in Duitse ziekenhuizen. Eerder leek het erop dat er in Duitsland geen plaats was voor Nederlandse patiënten. Maar dat blijkt nu toch wel het geval, zegt ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers. Begin volgende week gaan de eerste Nederlanders die kant op. Bol.com stopt met het verkopen van producten waar kangeroes in verwerkt zijn. Het gaat dan vooral om dierenvoeding, zoals hondensticks met kangeroevlees. Dat doen ze na aandringen van een dierenbeschermingsorganisatie. Volgens de organisatie veroorzaakt de kangeroejacht in Australië veel dierenleed. Een groot deel van de schoten zijn niet dodelijk, waardoor de dieren een langzame en pijnlijke dood sterven. Een flink litteken van 20 centimeter in haar gezicht en moeite met eten. Een jaar nadat Julia van 19 in haar gezicht werd gebeten door een hond, heeft ze er nog steeds veel last van. Kostjes zijn, dat moet, mogen niet al te hard zijn, want dan blijven ze hier in mijn mondhoek haken en dan eh, kan mijn mondhoek open scheuren. Dus ik moet ook opletten wat ik eet. Ehm, met werkvinding vinden vind ik nu is eh, best wel lastig, omdat iedereen gewoon, ja, iets gezegd, is toch wel het visitekaartje voor het bedrijf en heel veel mensen dat niet willen, dat iemand zo'n enorm litteken heeft. Dus ik word heel vaak nu met sollicitaties afgewezen. De hond die haar aanviel, werd door de politie doodgeschoten. En het baasje kreeg deze week haar straf te horen. Een taakstraf, een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en ze mag nooit meer honden houden.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 Oh, and tell your friends you love them, cause someday they could be gone. And try to live this life with no regrets. Yeah, those talks from that recliner, those fishing boat one-liners. Yes, his words that mean most to me now, are the things he handed down.